Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt extreem bezorgd te zijn over de hulpverlening in de Gazastrook. Nu de telefoon- en internetverbindingen door de oorlog opnieuw zijn uitgevallen. Er is geen contact meer met de hulpverleners in het gebied en ambulances weten niet waar ze naartoe moeten. Ook de VN is bezorgd. De noodhulpcoördinator van de VN schrijft op X... steeds als we denken dat het niet nog apocalyptischer kan worden in Gaza, wordt het dat toch. Steeds meer mensen maken gebruik van huishoudelijke hulp die wordt betaald door de gemeentes, meldt het CBS. Het zijn er nu bijna een half miljoen, ruim een kwart meer dan vier jaar geleden. Het gaat om hulp die wordt betaald vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Opvallend is dat vooral ouderen met hogere inkomens vaker huishoudelijke hulp aanvragen... nu de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is. Bij een explosie in een woning in Zaandam is gisteravond iemand gewond geraakt. Verder ontstond er brand en er is veel schade. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd in Zaandam is nog niet duidelijk. Omwonenden zeggen dat ze zeven explosies kort na elkaar hebben gehoord. Maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Iets eerder dan gepland is de eerste trailer gepubliceerd van de nieuwe computergame GTA 6. Ontwikkelaar Rockstar Games had de release eigenlijk voor later vandaag gepland. Maar dat werd naar voren gehaald omdat de beelden al op sociale media waren uitgelekt. Gamers wachten al tien jaar op de nieuwe versie van GTA... die in 2025 op de markt moet komen. De trailer geeft alvast een voorproefje. In september lekten al video's van GTA 6 uit op een forum. GTA staat voor Grand Theft Auto. Het is de bedoeling dat spelers met gestolen auto's opdrachten uitvoeren, vaak met veel geweld. Het weer. Op veel plekken in het land valt regen of natte sneeuw.